Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een spookrijder heeft vannacht een zwaar ongeluk veroorzaakt op de snelweg in Amersfoort. Hij reed frontaal in op een auto met daarin een gezin uit Hilversum. Twee kinderen van 12 en 14 zijn om het leven gekomen. De ouders liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De spookrijder zelf is ook om het leven gekomen. Het was een man van 19 uit Roemenië. We weten nog niet waarom hij tegen het verkeer inreed. De politie raadt getuigen van het ongeluk aan om contact te zoeken met slachtofferhulp. In Oosterwolde, op de grens tussen Friesland en Drenthe... staat een voedselverwerkingsbedrijf in brand. Uit een van de bedrijfshallen slaan de vlammen uit het dak. Een aantal omwonenden moesten ook even hun huis uit. Er is niemand gewond geraakt. Bij de Eiffeltoren heeft een man gisteren iemand doodgestoken... en twee anderen verwond met een hamer. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken... is de dader een radicale moslim van 26 die al in de gaten werd gehouden. Hij werd vlak na de aanval met een stroomstootwapen uitgeschakeld door de politie en aangehouden. Woensdag krijgen we een nieuwe Tweede Kamer. En dat betekent weer een hoop nieuwe gezichten deze keer is bijna de helft van de Kamerleden nieuw in Den Haag. Een van hen is Faith Bruining. Zij komt namens de NSC in de Kamer. We willen eigenlijk dat je als Tweede Kamer en als politiek ook weer gewoon mensen gaat vertrouwen van de samenleving in plaats van wantrouwen. Hoe gaat u eh, zorgen dat u gewoon uzelf blijft daar? Ja, gewoon echt mezelf blijven. Ik ben Vee, dit is wat ik, wie ik ben, dit is hoe ik ben. Tuurlijk moet je beleefd zijn en al dat soort dingen. Maar ik denk niet dat je je sprankel hoeft uit te zetten om Tweede Kamerlid te zijn. Woensdag worden alle nieuwe Tweede Kamerleden officieel beëdigd. Als eerste gaan ze dan een nieuwe voorzitter aanwijzen. Dan nog het weer. De dag begint droog. In de middag gaat het sneeuwen. Eerst in Zeeland en daarna de rest van het land.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik presenteer vandaag CFM Jazz. Ik ben het tweede uur begonnen met een nummer van Cecco Fornarelli. Hij is een Italiaanse pianist en componist. Hij is geboren in 1978. Hij heeft eigenlijk nog maar vier albums uitgebracht. En hij is een, eh, ja, een bijzondere jonge eh, pianist met uh, zijn heel eigen stijl... waar ehm, zowel klassiek als improvisatie in terug zit. Het nummer wat ik ehm, eh, draaide heet Children's Eyes... en het komt van zijn album Rooms of Mirrors uit 2011. Kekko Fornarelli, we gaan er vast nog veel meer van horen. Volgende nummer wat klaar ligt, dat heet Born to be Blue. We gaan het eh, tempo een klein beetje opschroeven... en het wordt gespeeld door Guido Basso op flugelhorn... Frank Collett op piano, Andy Simpkins op bas en Terry Clark op drums... Het komt van het gelijknamige eh, album Guido Basso uit 1986. Born to be Blue. Guido Basso. Een Canadese trompetist, vlugelspeler, flugelhoornspeler... arrangeur, componist en dirigent. Hij speelde hier onder andere op samen met eh, Terry Clark. En Terry Clark is een van de bekendste Canadese drummers. Samen speelden ze lang in Rob McDonald's Bros Big Band. Ik ga verder met eh, Carmen McRae. Van haar album Alive ga ik draaien Feeling Good... Bird flying high, you know what I feel.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 Hij speelde onder andere met Don Cherry op trompet... Gratian Moncourt III op trombone... Gary Allen op piano, Charnette Moffett op bas en Charles Moffett op drums. Het is een eh, ja, geweldig album geworden en het heet eh, Decision in Paradise... En het nummer wat ik ga draaien heet Judik Frank Lowe. MUZIEK Dat was dus het Ron Aviv trio met het nummer Uncle Joe. Ron Aviv op gitaar, Jorja Grieklak op bas en Martin Valiora op drums. Het was hun debuutalbum uit 2005, dat heet Aviv, Grieklak en Valiora. Ik ga verder met een eh, zanger die we al een hele tijd niet voorbij horen zien komen. Ik ben natuurlijk altijd gefocust op nieuwe artiesten die ik nog niet eerder gedraaid heb... en die ik zelf nog niet eerder gehoord heb. Maar Jamie Cullum is ook zo'n geweldige artiest. Die maakt er echt altijd een show van. En die heb ik al lang niet gedraaid. Ik ga het nummer draaien, dat heet Caravan. Het komt van het album Heard It All Before van het Jamie Cullum Trio. stars above that shine so bright. The memory of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so idly keep this memory of our caravan. is so exciting. You are so inviting, resting in my arms.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 Sleep, oh, upon my shoulder as we creep across the sand, so I lay keep this memory of a caravan. Oh. this is so exciting. You are so inviting. Resting in my arms. as I thrill to the magic charms. Ah. beside me here beneath the blue. My dream of love is coming true. This memory of our caravan. Dat was Jamie Cullum met Caravan. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen heet Step Lightly. Het wordt gespeeld door Shelly Mann en His Men. Opgenomen in de Black Hole Club in San Francisco. Ze zijn daar drie dagen aan het spelen geweest. Hebben maar liefst vijf cd's opgenomen. Dat was in 1959 en deze cd is het tweede album. Shelly Mann op drums, Richie Kamuka op tenorsax... Joe Gordon op trompet, Victor Veldman op eh, piano... en Monty Budwig op bas. Nummer heet Step Lightly, Shelly Man en His Man. Ik kan het niet helemaal draaien, want het duurt maar liefst 13 minuten. We luistert naar Shelly Man en His Men. Het nummer Step Lightly. Live opgenomen in de Black Hawk in San Francisco in 1959. Ik kon het helaas niet helemaal draaien... omdat het gewoon eh, veel te lang duurt voor een uitzending als deze. Ik ga verder opnieuw met Emmett Cohen. Dit keer van zijn album wat vorig jaar is uitgekomen... Uptown in the Orbit. Het nummer heet Spilling the Tea. U luistert naar Emmett Cohen, Spilling the Tea van het album Uptown in Orbit. Dit is alweer het laatste nummer van deze uitzending van CFM Jazz.